Daar maakt het Rode Kruis zich zorgen om, want burgers gaan daardoor opnieuw een koude winter tegemoet. En al die zaken die haken eigenlijk in elkaar, want eh, ja, in de kou zitten, niet genoeg voedsel hebben, al dat soort zaken. Ehm, zorgt er uiteindelijk ook voor dat je fysiek en mentaal niet goed in je vel zit. En ehm, zo verdiept eigenlijk die crisis zich jaar op jaar. En dit jaar maken we ons daar echt wel hele grote zorgen over. Ook aan de andere kant van Oekraïne, in de stad Kharkiv, is de schade groot. Na een ongeluk op de A29 bij Barendrecht zijn veel automobilisten gisteravond op een rijstrook gaan rijden waar een rood kruis boven stond. Omdat ze het negeerden krijgen zeker 18 mensen binnenkort een boete van 250 euro. De rijstrook was dicht omdat er een auto uit de bocht was gevlogen en de hulpdiensten ruimte nodig hadden. In Noord-Holland is een man opgepakt omdat hij met zijn zeilboot mensen naar Engeland zou hebben willen smokkelen. De boot viel op toen hij in een sluis lag. De marechaussee vond drie mensen aan boord die illegaal in Nederland verblijven. En ook een Britse vlag en navigatiekaarten. Het zeiljacht is in beslag genomen. En in New York is waarschijnlijk de duurste toiletpot ter wereld geveild. Het gaat om een gouden toiletpot. Een anonieme koper legde er ruim 12 miljoen dollar voor neer. Hij of zij deed het enige bod op de pot. Shall I sell? At 10 million dollars, your chances are circling the drain, all of you. At 10 million, I'm selling. At 10 million, fair warning. At 10 million dollars, Sold, 10 million dollars to Paddle 86. Thank them, please. je hoort daar 10 miljoen zeggen, maar er komt nog 2 miljoen dollar aan extra kosten bij. De Gouden Toiletpot is een kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan... die ook wel bekend is van de banaan die met tape aan de muur zit vastgeplakt. Zijn toiletpot bestaat uit zo'n 100 kilo puur goud. Het weer, echt herfst, met flink wat regen en wind. En voorlopig blijft dat zo, behalve in het noorden en westen. Daar wordt het vanmiddag weer wat droger. Het is 4 tot 7 graden, maar door de wind kan het wel frisser aanvoelen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen loopt het daar vast tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen-Stadshart. En je hebt een uur vertraging een ongeluk met een zevental auto's. Er is maar één rijstrook open.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 Ja, met echte Volendamse sound, hè. Zo hoort het ook. En ik zeg vaak morgens tegen mevrouw... You're always on my mind. Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I your mind. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time. als je dat kan zeggen na 55 jaar huwelijk, dan zit het wel goed, denk ik. In december wordt de ijsbaan weer opgebouwd. Wat weer drie weken ijsplezier voor de Zandvoortse kinderen oplevert. En al jarenlang is voor volwassenen de fluitketel Een populair onderdeel. De inschrijving hiervoor is al gesloten en het aantal aanmeldingen is nog nooit zo groot geweest. Ondanks de eerdere uitbreiding naar 48 teams... hebben dit jaar in totaal 61 teams zich aangemeld. De organisatie heeft aangegeven dat 48 teams echt het maximaal is. Daardoor zij helaas meerdere teams hebben moeten teleurstellen. Ze komen op de reservelijst. De indeling van de teams, die wel de gelukkige zijn, is te vinden op www.ijsbaanzandvoort.nl fluitketelcurling 2025 2026. Ja, dat is het eigenlijk, hè? Ja, <laughs> ik ga er een draaien. Kennen u deze nog? Monica van Circus Kusters. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7.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 remember, remember, remember, remember, remember this. Madness is een Britse band die ska met pop vermengd heeft. Hun succesperiode ligt in de jaren 80. Sinds 1979 heeft de band ruim 30 singles en 16 albums uitgebracht. De groep is nog steeds actief. En dat wil wat zeggen. Madness en UB40 hebben in de jaren 1980 beide exact 214 weken in de Britse top 40 doorgebracht... en delen hiermee het record voor het doorbrengen van de meeste weken in de Britse top 40 in de jaren 1980. Netters deed dit echter in een kortere periode, van 1980 tot 1986. Ik heb gekozen voor Madness met Baggy Trouser. playing pool, smashing out the woodwork All the teachers in the pub, passing man a ready rub Trying not to think of when that lunchtime bell will ring again Oh, what fun we had, But did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend not break the rule Oh, what fun we had, but at the time it seems so bad Trying different ways to make a difference too The headmaster's had enough today All the kids have gone away, gone to fight with next to school Vince alone and Vince's cane Same old backsides again All the small ones tell two tales Walking home and squashing shells Oh, oh voice of the dog. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to not break the rules. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Sprongen ze op het podium van Hunk de Her. In een hele speciale muziek was dat. En ik vond het allemaal leuk. Ik ga van de Beatles iets draaien. Dat gebeurt niet zoveel in mijn uitzending, maar deze keer wel. En ik vind het een van de mooiste. Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people But though they may be parted, Een liedje met diepte, hè? over na te denken. Bij de fietswerkplaats van de verbeelding zijn weer een bepaald aantal fietsen beschikbaar. Wie een fiets nodig heeft en beschikt over de Zandvoortpas... kan slechts voor 50 euro een knappe fiets uitzoeken en direct meenemen. Bij de circulaire hotspot aan de kameling Onnesweg nummer 20. De werkplaats bij de remise. De werkplaats is open op maandag en woensdag van 1 tot 4 uur. Er zijn damesfietsen, herenfietsen en kinderfietsen beschikbaar. En oh, elke fiets zit drie maanden garantie. Ja, het is toch geweldig. ik ga een hele mooie draaien van drukwerk. Schijn een liggie op mij. Schijn een liggie op mij, zeggen ze dan. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je moeder dekt de tafel. You see the same old same. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let a midnight special... on kan ook een kaarsje zijn, hè? dat maakt op zich helemaal niet uit. Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort. Elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur bent u welkom bij het inloopspreekuur van Sociaal Wijkteam. U kunt bij ons terecht met korte en praktische vragen. Bijvoorbeeld over gezondheid, opvoeden, veiligheid, werk en wonen. Lukt dat niet om tijdens de spreekuur een antwoord te vinden... dan kijken we samen naar een ander moment om verder te helpen. De locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. En wat zeggen we dan? I still have faith in you. I see it now. Through all these years, that faith lives on. Somehow, there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard time.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 Ja, prachtig. Was het maar zo, hè? Konden we zomaar zeggen. Van morgen kan het beter zijn. Maar helaas, het is niet zo. Herstel het samen. Kapotte spullen weggooien, dat is natuurlijk zonde. Kom langs, wij herstellen het samen en laat je spullen gratis repareren. Denk aan bijvoorbeeld elektrische apparaten, lampen, kleding, snoeren, loszittende onderdelen enzovoort. En het is vrijdag 21 november van 2 tot 4 uur. Pluspunt, Zandvoort Noord. Ja, ze zeggen soms, wat loop je raar? Ze zeggen, ja, ik loop als een Egyptian, de Bengals.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 5740330. The Bee Gees, Too Much Heaven. kunstgeschiedenis thema van Gogh en Picasso. Ontdek hoe kunst tot leven komt door de kunstenaar te leren kennen. Arie Nanne neemt u mee op een levendige reis langs de middeleeuwen, de renaissance en de moderne tijd. Geen droge feiten, maar krachtige verhalen over kunstenaars zelf. Deze keer van Gogh en Picasso. Hun leven, hun liefdes, strijd en drijfveren. Waarom maken ze wat ze maakten? Wat dreef hen? Het is zondag 23 november van 2 tot 4 uur. Locatie Pluspunt Centrum. En de kosten is 10 euro. Pinnen is helaas niet mogelijk. We nemen alleen contant geld aan. Ja, UB40 die zingt over red, red wine. Ik moet zeggen, ik heb liever witte wijn. Maar whisky, dat prefereer ik nog beter.